Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Tweede Kamer houdt volgende week dinsdag een hoorzitting over het beloningsbeleid van banken. Aanleiding is de commotie over een loonsverhoging voor de top van ABN AMRO. Een aantal leden van de raden van commissarissen van banken zijn uitgenodigd voor de hoorzitting. En ook vakbonden en beleggingsfondsen. Waarschijnlijk is donderdag een debat in de Tweede Kamer met minister Dijsselbloem over ABN AMRO. Pensioenfondsen staan er slechter voor dan een maand geleden. Een belangrijkste oorzaak is de rente, die door het steunprogramma van de ECB verder is gedaald. De dekkingsgraad geeft aan hoe gezond een fonds is. Die is nu gemiddeld 104 procent, het wettelijk minimum is 105. Toch is de kans klein dat de fondsen nu gaan korten op pensioenen, want sinds 1 januari gelden er nieuwe regels voor de pensioenfondsen, waardoor pensioenen minder snel hoeven te worden verlaagd. In Zwitserland wordt nog altijd onderhandeld over het atoomprogramma van Iran. Het streven was om gisteravond tot een akkoord te komen... maar de onderhandelaars uit Iran en zes andere landen hebben meer tijd nodig. Er zou vooruitgang worden geboekt, maar er zijn nog wel punten... waar geen overeenstemming over is. De grootmachten eisen garanties dat Iran niet werkt aan een kernbom. Iran wil vooral dat de sancties worden opgeheven. Mogelijk is een van de mensen die betrokken was bij het neerhalen van de MH17 een voormalige hoge Russische officier. Dat meldt NRC Handelsblad. De man is volgens het Nederlandse OM betrokken bij het neerschieten van het toestel. Oekraïne zegt dat hij een Russische generaal-majoor is die drie maanden voor de ramp uit het leger is gegaan om zich aan te sluiten bij de separatisten in Oost-Oekraïne. Moskou heeft steeds ontkend dat Russische militairen meevechten in Oost-Oekraïne, maar spreekt niet tegen dat vrijwilligers de kant van de rebellen hebben gekozen. Het weer. Buien met kans op hagel, onweer en windstoten. Af en toe ook zon. In het zuidwesten blijft het droog en het is een graad of acht. Komende nacht gaat het regenen. Morgen schijnt de zon geregeld. Er is minder wind en het wordt 8 tot 10 graden. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANEB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file bij Brugge 3 kilometer.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 ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. every trick in the book. With every step that you take. Everywhere that you look. Just look and you'll find. I'll try to get to your soul. I'll try to get to your mind. With every step that you take, everywhere that you go, just everywhere that you find. I'm trying to get to your soul. I'm trying to get to your Flo Christie was dat met I'm Gonna Make You Mine. Welkom bij het eh, bonusuur van eh, de vinyljaren op deze 1 eh, april. Het is echt geen grap. En we gaan nog een uurtje door tot 5 uur met leuke vinylplaten van de gasten bij KW4. Ze houden zich allemaal heel erg stil. Jongens, praten ze even, anders denkt niemand dat er niemand zit. Oh, gewoon even een beetje babbelen. Ja, anders denkt iemand dat er niemand zit. Oh. Oeh. Oh. Nou, ja, dat is misschien wel wat. We zien we dan. Die gaan we even zoeken. Die gaan we even zoeken. Maar we gaan eerst even de, mijn grote vriend... Uh, we gaan eerst even mijn grote vriend Jacques Kloes doen. Met zijn beetje de Dissy Band en de show. me like a classic. It's stolen, but it's what you like. I like to show how, how. I like to show how, how. That you don't know anything about the music that you hear. The show, the show, you just like to show. The glittering, the number one, the one who stole the show. The show, the show, you just like to show. The glittering. about the music that you hear. The show, the show, you this like a show. The glittering, the number one, the one that stole the show. The show, the show, do just like a show. about the music that you hear. The shout, the shout, you just love the shout. Ja, fantastische, succesvolle band van, eh, uit de jaren 70. Vooral Jacques Cruz uh, eh, werd zijn vrienden van de man's Band. Een legendarische band in de tijd. Met eh, natuurlijk grote hits als The Matter of Facts en The Opera en deze, de show. We gaan weer even draaien uit de koffer van... Albert-Jan Vos. En die heeft een legendarisch album meegenomen. Namelijk het album Mad Dogs and Englishmen van Joe Cocker. U weet het, of u weet het misschien ook niet. Eh, dat was een album van een eh, live tour die ze met een hele groep mensen, waaronder eh, Leon Russell, Rita Coolidge en nog veel andere mensen, maakte door Amerika heen. Er werd een film en een LP van gemaakt. En daar zaten gewoon fantastische nummers in. Alleen mocht Frank uitzoeken welk nummer, dus ik weet niet ik nummer we nu gaan krijgen. Nou, ik heb gedaan voor kant 4. Ja. Nee, er staat maar één nummer op. Oh. Nee. <laughs> ja, mag gaan naar huis zeker? Nee, nee, nee, nee, nee. Ik ga jullie verrassen. Oké, Ik eh, ga het niet zeggen, ik ga jullie verrassen. Oké, we zullen het horen. Hmm, strange feeling tonight. Oh, what's up? Change it all. Change it all. laatste album Maddox en Englishman Joe Cocker. Met een eh, heerlijke versie van het door Dave Mason geschreven nummer Feeling Alright. En Dave Mason zat weer in de tijd in Traffic. Samen met Steve Winwood en Chris Wood. En Jim Capaldi, weet u dat ook weer. Ben je weer op de hoogte. We gaan eh, nummer draaien van een album met een hele moeilijke titel. Dat heet I Got Them Old Cosmic Blues Again. Mama van uh, Janis Joplin. En eh, nou weten we niet helemaal wat er gebeurt. Eh, of dit hetzelfde nummer is als wat we onder ons hoofd hebben. Maar dat heet in ieder geval To Love Somebody. Dat wel. Hier is Janis Joplin. to be living loving you. There's a way. talk about love and trying to hold somebody the way I love you, babe. And I've been loving you, babe. In my brain. Oh, I can see your face again. I know my frame of mind Never be so blind. Honey, like I did. I know I was blind. And I tell you that I was. I was very, very blind. Oh, but I'm just a girl. Can't you just take a look at me and tell? Tell that I live. Honey, I live and I breathe for you. Don't you know I do? But it would to talk about trying to hold somebody when you lonely, the way I love you. van eh, een LP die heet I Got them All Cosmic Blues Again Mama. Van uh, Janis Joplin. En dit liedje dat heette To Love Somebody. En dat was natuurlijk een eh, nummer geschreven door de Bee Gees. Jawel, ook dat nog. U bent nog steeds getuige van het vijfjarig bestaan van de vinyljaren. We hebben nog een 35 minuten te gaan. En dan stoppen we met de live uitzending nog steeds via ZFM op 106.9 en 104.5 de kabel. En natuurlijk via onze CFM-app. Dat draait allemaal gewoon lekker door. Tot vijf uur aan toe. En we gaan door met de hoe. legendarische jaar 1969. Toen de Who uitkwam met zijn rockopera Tommy. En daar was dit het besluit van. See me, feel me. Een eh, singeltje in dit geval. We gaan verder met... Ehm, oh, even kijken. Oh ja, we gaan verder met eh, Herman Brood. Ja. Een nummer dat eh, oorspronkelijk bekend is van Sweet Buster. En wat nu in de versie van Herman Brood. Still Believe. Oh, nou, dat is een andere. Ah, niet uit, laat me draaien. the if you ever see her hot your head You You're yourself. inside, and you'll be looking for light. Put your on the sidewalk. Saving and stealing. I got the heat on my heels. Robbing and stealing. Take, take, the overhead. It's time to when it's all about. Take a trip down this road. dancing. trying to the blues about love you lost, feeling low, your shoes and missing the show and how you hear that snow. Kick that kick that River, you the line these around, and regrets make and you how you feel so low. Hey, honey, don't you yank in my face? Still Believe bedoeld, maar dit was een ander nummer. Ik weet niet eens hoe het heet. <laughs> Ga jij het dus vertellen? Eh, street. Street, oh dit was Street. Oké, van het album Cha dat is, klopt dan weer wel. Uh, of we gaan nu een speciaal verzoek doen voor onze barman Luc. Dus klachten bij hem graag. En ehm, dames en heren, en die, die, die Belier, die Belier schijnt, die, die is helemaal gek geworden nu. Eén tel. Die gaat nu twee, twee singles tegelijk draaien. Een beetje gek worden geloof ik. Nou ja, eh, het is niet mijn schuld. Ik heb er geen invloed op. Eh, we zien het allemaal wel. Waar maar in ieder geval gaat u luisteren naar Le Poppy. Le Poppy. Iedereen zegt natuurlijk de poppies. Nee, je moet het op zijn Frans zeggen. Le Poppy. En dat heet Non, non, rien, changer. Changer. C'est l'histoire d'une trêve que j'avais demandé, c'est l'histoire d'un soleil que j'avais espéré, c'est l'histoire d'un amour que je croyais vivant, c'est l'histoire d'un beau jour que moi petit enfant je voulais très heureux pour toute la planète je voulais, j'espérais que la paix règne en mettant ce soir de Noël, mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué, non. de Noël, des fusils, des canons, j'ai pleuré. Oui, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Qui pourra m'expliquer que non, non, rien n'a changé. Tout, tout a continué. Non, non, rien n'a changé. Tout, tout a continué. Moi, je pense à l'enfant, entouré de soldats, moi je pense à l'enfant qui demande pourquoi tout le temps. que j'avais demandé, si l'histoire d'un soleil que j'avais espéré, si l'histoire d'un amour que je croyais vivant, c'est l'histoire d'un beau jour que moi, petit enfant, je voulais très heureux pour toute la planète. Je voulais, j'espérais que la paix règne ce soir de Noël. Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué. Non Dat is een Frank Bailey, hè? dat is een, eh, een echte oude DJ. Daar zit hij gewoon twee singeltjes tegelijk te draaien. Om het zogenaamde facing effect te begeleiden. En dat lukt ook nog, niet te geloven. Knap hoor Frank. Jongens, even applausje voor Frank. Ja, ja, ja. Geweldig. We gaan, eh, ik moet even volgen, want hij moet nou even snel een plaat opzoeken natuurlijk. Nou, er staat op kant 3 nummer 1 als ik het goed heb.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 Just rest with me. Oh, Steve Gadd op drums. En uh, fantastische begeleidingsband van de Simon Garfunkel live at Central Park. En dit nummer dat heet uh, eh, 50 Ways to Love Your Liver. Oh nee, 50 Ways to Leave Your Lover. Laat ik het nou een keer goed zeggen. Eh, we gaan verder met, eens even kijken op de klok. Nou, we hebben nog ongeveer 20 minuten te gaan voordat de live uitzending erop zit. Dus... we hebben nog een paar leuke platen voor u staan. En een daarvan is de volgende. Ja. En nou, vertel eens wat Frank. Nou ja, kijk, in de jaren 70, 80 uh, kwam de disco natuurlijk. En toen kreeg je de maxi-singles. En het nummer wat we dadelijk gaan horen duurt in de maxi-uitvoering ruim, ruim 14 minuten. Alleen, ik heb hier een singeltje met op de A-kant Shirley Company. En op de B-kant een heel andere band, de Sugar Hill Gang. Met de Rappers Delight. Nou, de Rappers Delight kent iedereen natuurlijk. En kan hem ook iedereen... Ja, want dat, is het nummer met het meest gejatte basloopje wat er bestaat. Bam, bam, bam. bam, bam, bam, bam pam, pam, pam, die, nou, dat is onder andere eh, Queen heeft dat gejat. En, en eh, Nile Rogers van Chic die heeft het gejat. Nee, die heeft het gemaakt. Oh, die heeft het gemaakt. Oh. Ja, die heeft het gemaakt. Maar meestal begint dat nummer ook zo. Alleen deze uitvoering op dit singeltje begint zo. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat.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 Him and talking my checkbook, credit cards, more money uh, than a sucker could ever spend. But I wouldn't give a sucker or a punk from the rock, not a dime till I made it again. Everybody go, hotel, oh, motel, what you gonna do today?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 duurt zo lang, weet je. We gaan naar de Golden Earring op speciaal verzoek weer eh, van het album Nieuws. En daarvan, eh, waarvan ik nog altijd zeg dat ik het, het een van de beste Golden Earring nummers vind die, eh, die er bestaan. Ik, ik vind het echt een te gek nummer dit. When the Lady Smiles. Golden Earring. met uh, Lady Smiles van het album News. En eh, we zijn, eh, we hollen naar de finale toe van het vijfjarig bestaan van dit programma, de vernieuwjaren. Uh, nog steeds live te beluisteren via CFM Zandvoort. Nog een minuutje of tien. En dan is het feest gevierd. En dan, ja, oké. Dan zien we wel weer. Frank, wat heb je nu voor ons leuks voor, voor ons klaarstaan?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 Eh, Diane Ross en eh, onder andere Michael Jackson. Nummer dat heette It's a Brand New Day. En eh, ja, even op de klok kijken. Nou, we gaan in ieder geval een nummer draaien dat iedereen die van muziek houdt wel op het lijf geschreven is.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 Wat vandaag dus precies vijf jaar bestaat. Eh, we zijn aan het einde. Althans, wat de uitzending betreft zijn we aan het einde gekomen van, van dit leuke feestje bij Café 4 hier in, in Zandvoort aan de Haltestraat. We gaan afscheid van u nemen. En we hopen dat jullie het een beetje leuk gevonden hebben hier. Goed zo. Nou, oké. Eh, het laatste nummer wat we gaan draaien is van Booker T en de MG's. En daarmee sluiten we het hier bij Café 4 af. Kroeg blijft gewoon open natuurlijk. Hè? Want, eh, ik, eh, ja, bedoel dat je niet denkt dat je nu weg moet. Kroeg blijft gewoon open, maar wij gaan eruit met Booker T en de MG's en Hang Them High. nu eerst het NOS.